Goedenavond, ik ben Ryan en dit is het nieuws van NOS op 3. Zweden mag van Turkije officieel bij de NAVO komen. Turkije hield het lang tegen omdat Zweden volgens president Erdogan... niet optrad tegen aanhangers van de Koerdische PKK-beweging. Je hoort correspondent Mitra Nazar. Nou, Erdogan kwam met een hele lijst met eisen. Op een gegeven moment zelfs met een lijst namen van Koerden... die hij uitgeleverd wilde zien naar Turkije. Nou, Zweden zei, dat kunnen we niet zomaar doen. Wat Zweden wel heeft gedaan is de terreurwetgeving aangescherpt... Maar Erdogan heeft uiteindelijk echt niet gekregen wat hij allemaal wilde. Dat er nu toch groen licht is gekomen heeft waarschijnlijk alles te maken met beloftes uit Washington. Want Turkije wil heel lang Amerikaanse F-16's kopen. Dat werd steeds tegengehouden. Nou, grote kans dat die F-16's binnenkort toch richting Ankara gaan komen. Zweden heeft nu alleen nog de goedkeuring van Hongarije nodig om bij de NAVO te mogen treiteren, roddelen, uitlachen en kleineren. Het gebeurt aan de lopende band op de werkvloer. Ruim een kwart van alle werkenden in Nederland geeft aan wel eens door een collega te zijn gepest, zegt ze vakbond CNV. Bij 1 op de 6 gevallen is volgens de vakbond ook een leidinggevende betrokken. Ook is er volgens 1 op de 5 werknemers geen vertrouwenspersoon in hun bedrijf. Sinds dit jaar is dat wettelijk wel verplicht. Ja, zeg je carnaval, dan zeg je toch ook al snel bier. En vaak heel wat meer dan één. Nou, niet als het aan Marijn of Lot ligt. De twee vrienden vinden dat het maar eens afgelopen moet zijn met dat gezuip. En lanceren het nummer Bier is voor watjes. Zegt er iemand thee? dan zeg ik goed idee. Doe mij een meter water, dan scheelt me weer een kater. Bier is voor watjes, die niet het is een eh, tegendraadse carnavalskraker, zo noemen ze het zelf. En dat is eh, ook nog eens mooi. En dat sluit ook nog eens mooi aan bij Dry January. Volgens de makers is feestvieren een mindset en dus niet afhankelijk van alcohol. Dan het weer, regen en veel wind. De temperatuur loopt vanavond op naar 11 graden.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 De geluiden van de stilte leren kennen. En hoeveel geluid dat is, merk ik nu pas. te gaan. Zonder jou is het thuis zo stil, mijn bed zo kil. Zonder jou, zonder jou een verloren man die niet slapen kan.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 Mijn naam is Charles Duif. Ik ben eh, bij u tot middernacht met eh, heerlijke easy listening muziek. Ja, we begonnen met Yesterday Once More van de Carpenters. Maar ja, door mijn eigen stomme fout liep dat even fout. Maar Rob de Nijs heeft het helemaal goed gemaakt. We gaan verder met Michel, Beatles. Rubber Soul was dat, Michel. Ja, een rubber soul onder je schoenen heb je echt wel nodig met je weer, luisteraars. Want ik kwam hier vanavond in Zandvoort aan op de parkeerplaats. Allemaal lagen en ook een beetje blubber. Een beetje blubberig was het. Ja, en dan leg je, dan leg je zelf maar uit hoor. Als je niet uitkijkt, dan, eh, dan kan je... Eh, als je op leren zo loopt, eh, zo onder, ja, dan, dan glibber je gewoon uit.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 A brown eyed girl in hand me downs, whose name I never could said, Pity please the ones who serve, they only get what they deserve. tijd geleden is dat van mij, luisteraars. Eh, in juli eh, exact 60 jaar geleden. Het is niet te geloven. Ik kan me nauwelijks voorstellen eigenlijk. Uh, toen had ik net een jaar een bromfiets. Zo was het ook weer. want als je 16 was, ik geloof dat het nog zo is. Als je 16 is, ja, dan mag je op een bromfiets rijden.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 Ja, speciaal voor uh, Annemieke Vos was dit. Miss van Cliff Richard. Ja, prachtig nummer. En ik heb hem eh, samen met de Ruud Jansen Band eh, heel veel zelf gezongen en gespeeld natuurlijk. Ja, we zijn inmiddels ook alweer een, eh, een jaar of wat dat we bijna niet meer spelen met elkaar. Dat kan ook bijna niet meer, want ja, mijn collega is ook een dagje ouder geworden inmiddels. En ik ben zelf ook niet meer de, <laughs> jongste. Eh, heel af en toe dan hebben we nog wel eens een optreden met eh, de After Beatles. En dan spelen we ook alleen maar ja, Beatle-muziek, zeg maar. Hè. Ook gezellig wordt trouwens. Nou, dat heeft u zo, zojuist aan het begin van de uitzending kunnen horen. Dat mooie nummer Michel wat ik voor u draaide. Eh, we gaan uh, vrolijk verder, luisteraars. En dat doen we met een nummer van de, eh, de Boys. Give up your guns. When I woke up this morning I found myself alone I turned to touch her hair And she was gone She was gone And there beside my pillow Were her tears from the night before She said, give up your guns and face the law I व्या uitspreken hoor. Je schrijft het in ieder geval wel zo. Give up your guns. Ja, misschien wil u dit wel eh, doorgeven aan uw liefje luisteraars. You're always on my mind. Het wordt natuurlijk prachtig gezongen. Maybe I didn't love you. Door Willie Nelson. Quite as often as I could have. maybe I didn't treat you quite as good as I should have. If I made you feel second best, you did, you did. Girl, I'm sorry I was blind. You were always on guess I never told you. I'm so happy that you're mine. Little things I should have said and done. I just never took the time. But you were all Give me one. speciaal voor mijn zoon Sander. weet dat hij fan is van Toto. Ik ook trouwens. En ook van Jeff Beccaro. Fantastische drummer. Simon Phillips doet ook leuk. Maar dit is wel apart hoor. Al die mooie ghost notes stonden. Rosanna, thought that a ever care for me. Rosanna. Ja, fantastisch. Jeff Pacaro als drummer. Ja, en voor de luisteraars die hoorden me net zeggen... ja, ghostnootje, wat is nou hemelsnaam een ghostnootje? Ja, hoe moet ik het nou uitleggen? Nou, als je bijvoorbeeld een triool slaat... een triool, dat is... Dan is het middelste nootje van die ta-ta-ta... is een heel zacht nootje. Dat, dat hoor je eigenlijk nauwelijks. Ja, nou ja, ik kan het, nu, ik kan het niet beter uitleggen. Maar dan weet u in ieder geval wat een ghostnootje is. En eh, ja, eh, eh, terecht merkte mijn zoon zojuist op WhatsApp op... dat er een tributeband is op dit moment als deelnemers van... al die tributebandjes die op zaterdagavond op televisie verschijnen. Waaronder ook Cleveland Clearwater Revival, geweldige zanger zit erbij. En ook een, een Toto-band met ook een geweldige drummer... En eh, ook Cesar Zuiderwijk was helemaal weg van die, van die drummer in, uh, in die uh, band die dus Toto covert. Er zit ook een Elton John band bij. we zit er nog meer bij? ja, alleen maar goede bands. Oh, ja, Gloria Estefan, Elton John had ik het over. CCR, Toto, nou ja. Oh, Bee Oh, dat moet ik niet vergeten. De Bee natuurlijk. nou, daar ben ik ook fan van. Eh die hebben ook zo verschrikkelijk, verschrikkelijk veel hits gemaakt. De Bee Gees. En eh, ik denk dat ik er eens even eentje van, ze ga opzoeken. Dan moet u me eventjes de tijd vergunnen. Eh, nou, dan draai ik maar eerst eventjes wat anders. Want anders dan, eh, dan duurt het allemaal zo lang. Duif, dat moet je niet doen. Je moet de mensen niet laten wachten. Dat ga ik ook niet doen. Ik ga, ik ga gewoon weer een lekker nummertje draaien van Nederlands Diamant. Song Song Blue. Neil Diamond, in het Engels dan, hè? Song blue, everybody knows one subject to the blues now and then. But when you take the blues and make a song, you sing them out again. You sing them out again. Song, sung blue, weeping like a sleeping on my pillow. Funny thing that you can sing it with a cry in your voice. And before you know it, get to feeling good. You simply got no choice. subject to the blues now and then. But when you take the blues and make a song, you sing them out again. You simply got no choice Ja, en, eh, als ik dit eh, repertoire hoor, dan mijmer ik even terug naar de jaren 70. Ja, Sander, drie jaar voordat jij geboren werd... speelde ik met Les Atlantiek in uh, Noordwijk. Doe Deli. En daar speelden we allemaal dit soort repertoire. Van Neil Diamond. En ja, wie nog meer... Nou ja, al, al die oude, ja, David Gates, niet te vergeten van Brad natuurlijk. En eh, ja, al die oude knakkers. Maar ook Bee Gees. En eh, ik heb een nummer eh, aan jullie beloofd van de Bee Gees. En dan ga ik nou, die belofte ga ik maar inwilderen. Too Much Heaven had ik in gedachten. Eens even kijken of die op mijn lijstje staat. Ja, die staat op mijn lijstje. Dan komt die hoor. Too Much Heaven, Bee Gees. voor de mensen die me kennen, die weten dat ik ook fan van ben van eh, Neil Young. Harvest. promise of a man. Dream up, dream up, let me fill your cup with the promise of a man. Ja, indrukwekkend stemgeluid. En eh, ja, uit uh, tien anderen te herkennen natuurlijk Neil Young met Harvest. Ja, ik heb een beetje vreemde week, luisteraars. Nou ja, vreemde week. ik zal het uitleggen. Ik eh, wandelde gisteren door de stad Haarlem. Eh, daar eh, heb ik wat foto's gemaakt en, en, wat gefilmd en zo. Het was gisteren een stralende dag, dus dat was echt mooi weer daarvoor. En ik liep op het Verwilderd in Haarlem. Dus dat is waar vroeger het oude Vromen Dreesman zat. En dan komt ineens een dame naar me toe, een wat oudere dame. En die zegt, ben jij Charles Duif? Ik zeg, nou, ze zeggen het wel <laughs> dat ik het ben. Nou, ze zegt, dan hebben wij met elkaar in de klas gezeten. En eh, nou, stelde er eigen voor. En inderdaad, de naam die, eh, die eh, deed wel wat herinneringen opleveren. En, maar ik, had, ik herkende hem niet meer. Ze was, net als ik zelf, natuurlijk uh, veranderd. maar het was heel wonderlijk. En, als dit nou het enige was wat me overkwam. Maar vandaag had ik iemand op visite. En die zegt, uh, we hadden het zo over geluidsbedrijven en zo, hè, over muziek, het versterken van muziek. En die zegt, ken jij de firma Stentor uit Haarlem? Nou, dat was vroeger een, eh, een onderneming die eh, van die grote luidspeakers eh, bij, rond de voetbalvelden hingen... om, uh, om de, de publiek toe te spreken en zo. Maar ook op het circuit waren ze hier vertegenwoordigd. Als er autoraces waren, dan hingen er overal van die grote speakers op het circuit. was dat firma Stentor. En Stentor, die hadden een, een zoon en die heette Joop Rob. En laat nou die Joop Rob bij een andere kennis in de buurt wonen, om de hoek wonen. En dat is een man, die heb ik ook al geen 30 jaar meer gezien. Dus ik word deze week geconfronteerd met eh, herinneringen uit mijn, uit mijn prille jaren, Luister, Hoe vind je dat?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 Your prison is walking through this world all alone. Don't your feet get cold in the The sky won't snow and the sun won't shine. It's hard to tell. zomaar te laat zijn. Als je desperado bent. Maar er, gebeurt, eh, nou, er gebeurde deze week dus eh, van alles in my life, luisteraars. In my life. live, hoe vaak zal ik die al gezongen en gespeeld hebben? Ja, eh, als je 47 jaar in zo'n coverband zit, dan komt er wel wat voorbij. En eh, wij waren natuurlijk allemaal gek van de Beatles. Althans, uh, ja, Ruud, Ruud Janssen, collega Ruud Janssen helemaal. Die, maar die speelt ook altijd repertoire. maar ja, je, je kon nooit om de Beatles heen als je met Ruud speelde. Zo was het, luisteraars. Ik ga er een draaien voor Orno Hulshoff. Treintje Oosterhuis nu dat jij er bent. moet eerlijk bekennen, Orno, ik ken het niet van het eindje, maar ik vind het prachtig naar inderdaad. Eh, ik zie wel eh, op de beelden die voorbij komen op het scherm dat eh, ze daar aanzienlijk jonger was toen ze dit liedje opnam. Uh, maar ik lees nou dat het naar aanleiding van de geboorte van prinses Katharina Amalia op zondag 7 december is gezongen. En dan heeft ze dat samen gedaan met Karel Kraaienhof en violiste Janine Jansen. Uh, het liedje eh, zou geschreven zijn door John Eubank. Nou, allemaal informatie die ik niet wist. Oh, nou, dankjewel. ik, ik moet toch bijna afscheid nemen, luisteraars. Niet, niet definitief, want ik kom nog een uurtje terug. Maar de klok tikt af. We hebben nog 20 seconden en dan komt het nieuws voorbij. En dan moet ik er eventjes tussenuit. Ik ga nog meer mooie muziek opzoeken. U mag nog verzoekjes indienen. Dat eh, moet easy listening muziek zijn, maar dat had wel begrepen. Dus eh, we wachten het rustig af. Ik zou zeggen, eh, neem even een, een, lekker borreltje of zo, een blokje kaas.